10 uur. met het NOS-journaal. De eurosceptische partij Alternatieve vuur Duitsland, AFP, heeft een ruk naar rechts gemaakt. Op de partijdag in Essen werd de rechtspopulistische Frauke Petri gekozen tot partijleider. Enkele gematigde leden hebben gezegd dat ze de partij nu verlaten. De 40-jarige Petri wil het recht op abortus beperken. Ze is tegen het homohuwelijk en vindt de islam niet verenigbaar met democratie. In Tunesië heeft de president voor 30 dagen de noodtoestand afgekondigd... in verband met de terreuraanslag op het strand bij Soes, anderhalve week geleden. Daarbij kwamen 38 mensen om het leven. Volgens de president is de veiligheid in Tunesië onvoldoende om terreuraanslagen te voorkomen. De noodtoestand moet het land behoeden voor ineenstorting, zei hij tijdens een tv-toespraak. Hierdoor krijgen politie en leger meer tijdelijke bevoegdheden en zijn bijvoorbeeld samenscholingen verboden. Door de aanslag in Soes heeft het toerisme in Tunesië een zware klap gekregen. In Den Haag hebben ruim 150 mensen meegelopen in de stille tocht ter nagedachtenis van de Arubaan Mitch Henriques. Ze liepen onder politiebegeleiding van station Den Haag-Moerwijk naar het Zuiderpark. Daar lieten ze ballonnen op bij de plaats waar de Arubaan een week geleden door de politie hardhandig werd gearresteerd. Vermoedelijk is dat de oorzaak van zijn dood een dag later. Burgemeester Van Aartsen liep op verzoek van de familie niet mee. Die vond dat de tocht een herdenkingsmoment moest zijn voor familie en vrienden. Wel heeft de burgemeester morgen een ontmoeting met de familie. Het KNMI geeft voor morgen vanaf 1 uur voor het hele land code geel af. Er is kans op onweer met veel regen, hagel en zware windstoten. Het onweer trekt van het zuidwesten naar het noordoosten over het land en wordt in de loop van de middag intensiever. Er is kant op windstoten van rond de 90 km per uur. Het weer, voor nu, in het oosten en zuidoosten kans op een enkele onweersbui. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Morgen eerst ston, maar in de middag broeierig. En zoals gezegd zware onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Het wordt morgen 25 tot 31 graden. Na de buien koelt het flink af.